Koenders vindt dat Europa tekortschiet bij het tegenhouden van deze chemische oorlogvoering. Wel wijst hij erop dat er wordt gewerkt aan een VN-databank met bewijzen, zodat daders voor de rechter kunnen komen. Frankrijk heeft verzocht om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad later van vandaag. Een jongen met het syndroom van Down is door zijn basisschool in Utrecht terecht van school gestuurd. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De ouders van de jongen vonden dat de school discrimineerde. Het college is dat niet met hen eens. Eerder kregen ze ook van de rechter geen gelijk. De school heeft er volgens het college alles aan gedaan om hem passend onderwijs te geven. Maar hij was in de klas langer, niet langer te handhaven, omdat hij steeds wegliep en schreeuwde. Ontvoerders die vorige maand in Amstelveen een man kidnapten... hebben een van zijn vingers afgeknipt. De politie heeft dat bekendgemaakt. De zaak zit vanavond in opsporing verzocht. Het slachtoffer, een Rotterdammer van 37... werd meegenomen bij een sportschool door mannen met bivakmutsen. Een paar uur later werd hij zwaargewond teruggevonden in Leiden. Voormalig Vestia-topman Erik Staal is gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie. Waar die van verdacht wordt is niet duidelijk. Het zou niet rechtstreeks te maken hebben met de Vestia-affaire. Volgens het Financiële Dagblad is ook beslag gelegd op een woning van staal in Amsterdam. Woningcorporatie Vestia ging in 2012 bijna failliet... doordat het bedrijf onder leiding van Staal riskante financiële producten had gekocht. Andere corporaties moesten te hulp schieten om Vestia te redden. Het weer vrij zonnig met wat stapelwolken. Aan zee is er kans op mist. Het is 13 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden en zuidoosten. Morgen wolkenvelden en kans op een bui. En het wordt fris, 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB.